Vandaag wordt er verder gepraat, dan zijn er ook weer gesprekken met andere oppositiepartijen. Het gesprek van president Obama met de leiders van het congres over het op slot gaan van de overheid heeft niets opgeleverd. Dat hebben verschillende leden van het congres na afloop laten weten. De Republikeinen willen onderhandelen over de nieuwe zorgwet, maar daar is Obama tegen. Zolang er geen akkoord is over de begroting blijven Amerikaanse overheidsdiensten gesloten. De leider van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad blijft langer vastzitten. Nikos Michalouliakos stond gisteravond voor de rechter op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. Vannacht werd bekend dat hij niet op borgtocht vrijkomt. 21 andere leden van de Griekse partij worden beschuldigd van moord, mishandeling en witwassen. Bij de kerncentrale in Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Uit een tank in het Japanse complex is radioactief koelwater gelekt. Het is de tweede keer in twee maanden tijd. Volgens eigenaar TEPCO is een deel van het besmette water mogelijk in de Grote Oceaan terechtgekomen. Het water is gebruikt om de reactoren te koelen die beschadigd raakten door de tsunami en de aardbeving van 2011. De familie van Michael Jackson heeft een rechtszaak tegen concertorganisator AEG Live verloren. Volgens een jury is AEG niet medeverantwoordelijk voor de dood van de zanger. De familie van Jackson had AEG aangeklaagd omdat dat bedrijf de arts Conrad Murray had ingehuurd om voor Jackson te zorgen. Murray gaf Jackson vier jaar geleden een overdosis propofol, waarna de zanger overleed. Het weer wisselend bewolkt, minimumtemperatuur 3 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. En s'avonds gaat het regenen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom, dit is het laatste uur voor deze nacht alweer van de Nacht ging de Anders de Vader op Radio 1 met in dit uur drie chansons op een rijtje en je kan een cd winnen. Ja, de, de nieuwste cd van Sheryl Crow. Die heb ik hier klaar liggen en daar kan ik er eh, eentje van eh, weggeven van dat album Feels Like Home. Want dat is de titel van die uh, nieuwe cd van zangeres Sheryl Crow. Maar daarover dadelijk meer. Eerst even aandacht voor een band die afgelopen avond een behoorlijk succesvol concert heeft gegeven in België, Ancien Belgique in eh, Brussel. En vanavond doen ze dat nog een keertje. En komend weekend kan je ze in Nederland gaan bekijken. Een band met een onhand legendarische status. De Pixies. uit Amerika, daar komen ze vandaan. En het was zelfs eh, nog te zien in het eh, journaal van de VRT... dat optreden van de fictie, ficties, van de pixies. Ehm, nou, je weet, eh, als je nog dadelijk voor de buis gaat zitten... je kijkt naar de VRT, dan kan je dat verslag nog tegenkomen. Maar ik zal nog even bij de radio blijven... want er gebeuren nog een hoop interessante dingen hier op Radio 1... de hele dag door trouwens. En straks na zes krijg je het Radio 1-journaal... Nu in ieder geval eventjes eh, terug naar een paar weken geleden. Toen had ik eh, een cd met daarop covers van Buddy Holly. Die cd die kon eh, gewonnen worden omdat vanwege een vraag die ik op dat moment stelde... wanneer was het dat Buddy Holly kwam te overlijden? Dat was de vraag. Het juiste antwoord dat werd gegeven door Peter Kruid uit de Hoorn, Noord-Holland. En inmiddels is hij de gelukkige bezitter van die CD waar ook dit op staat... just CD Listen to Me, Buddy Holly. Maar het is ook te vinden op een CD van Ringo Starr die vorig jaar verscheen. Ringo 2012. Dit nummer dat bekend is geworden in het ver verleden door Buddy Holly. Think It Over, Beatle-drummer Ringo Starr dus. Nog een album in de aanbieding kan je gaan winnen. En dat is namelijk een eh, album van Sheryl Crow. Die heeft een nieuw album gemaakt. Het is de achtste alweer studio studioalbum dat ze heeft afgeleverd. En twintig jaar geleden, precies twintig jaar geleden, 1993... toen kwam haar debuut-cd uit. En ik wil van je weten, wat is de titel van die debuut-cd? Die LP dus uit 1993. En het antwoord daarop, dat kan je mailen naar de nacht klinkt anders De nacht klinkt anders voor de titel van die in 1993 verschenen cd van Sheryl Crow. En als je het goede antwoord dan gaan we loten. En de winnaar of winnares, die kan zich dan eh, vanaf volgende week eh, de gelukkige eigenaar, dan wel eigenaresse noemen van Feels Like Home. Dat is het jongste album van Sheryl Crow. En de desbetreffende persoon kan dan ook dit nummer horen als de cd in de cd-speler wordt gestopt. Hier is Sheryl Crow met het nummer Best of Times. makes it kind of hard to drive. I got De liedjes en de rocksfeer, de country sfeer, de southern sfeer. Kortom, eh, niet van bent van dat genre, dan kom je wel aan je trekken. Shellcrow die je hoorde, Best of Times, de titel van het nummer dat voorkomt op Feels Like Home. En wat ik al zei, ik heb een exemplaar klaar liggen om weg te geven. En dan wil ik het antwoord van je weten van op de vraag en de vraag luidt, wat is de titel van haar debuut-cd... die 20 jaar geleden verscheen? En nogmaals, dat antwoord kan je mailen naar de nacht Ben je klaar voor een cultuurshock? <laughs> Johnny Cash op zijn Duits? Christen war es doch zu Haus und dort zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg, den Weg zurück? Sie schenkte mir die Liebe und ihr Herz, doch ich brachte ihr nur Tränen, Leid und Schmerz denn ich verließ sie und damit mein Glück. Wer kennt den Weg, den Weg zurück? Wer kennt den Weg zurück in jene Zeit, den Weg zurück in die Vergangenheit, den Weg nach Hause und zum ersten Glück? Wer kennt den Weg, den Weg zurück? Am allerschönsten war es doch zu Haus und doch zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg, den Weg zurück? Mm. Wer kennt den Weg zurück in jene Zeit? Den Weg zurück in die Vergangenheit. außer unserem ersten Glück. Wer kennt den dan den ze. Ja, dit is om te lachen. Wel heel erg gemonteerd trouwens. Eh, Johnny Cash op zijn Duits der week terug. En hij, ja, hij zat af en toe wat te klooien met uh, de R. Want op de ene, ene keer dan spreekt hij uit eh, op, op, zijn Spaans, zou ik maar zeggen, rollende R. En de andere keer dan weer op zijn Amerikaans de, de weekklank. Der, der week terug. <laughs> nou, in ieder geval, curiosa. Dat kan je tegenkomen bij de nacht met anders de vader op Radio 1. Johnny Cash dus op zijn Duits. En hij heeft meer dingen in het Duits opgenomen. En eh, dat is allemaal terug te vinden op eh, YouTube onder andere, als je daarin geïnteresseerd bent. Goed, Sting heeft ook een nieuw album gemaakt. My name is Jackie White, and I'm foreman of the yard. And you don't mess with Jackie on this quayside. Why, I'm as hard as iron plate. will be betide you if you're late. When we have to push the boat out on a spring tide. Now you could die and hope for heaven, but you'd need to work your shift, and I'd expect you all to back us to the hilt. And if St. Peter at his gate would to ask you why you're late, why you tell him that you had to get a ship built. We've built battleships and cruisers for Her Majesty the Queen, super tankers for Onassis, and all the classes in between. We've built the greatest shipping tonnage that the world has ever seen. And the only life we've known is in the shipyard. All the players and the welders and the boiler making crews, when they see that beggar finished on the slipway, all the hardships soon forgot, and we'll cheer us like as not. And the bands will wave their Union Jacks all day. Oh, it's a periodic scene, all that's missing is the Queen. But you said you couldn't make it, other Tuesday. Then something wells up here inside, and you could take it in your stride. But you wonder if you'll see another peer dear, For there's a mixture of emotions here, with gratitude and pride and you hear yourself for crying, but it's difficult to hide. Well, there's a sadness in the leaving, and you worry what's ahead, and that worry never leaves you, keeps on nagging in your head, and so you pray to God for orders, but you worry till you're dead, until they bury your remains in the blacksmith's shed, and the only life you've known is in the shipyard. Steel in the iron in the saw, will conjure up a ship. do if this yard gets sold? For the only life we've known is in the shipyard. and I'm shop steward for the union. My dream is proletarian revolution. Get Tom. Comrades, brothers, fellow travelers, and others. Class struggle is the means of dialectic evolution. Das Kapital's revival and the ruling class are liable. And quoting Marx and Engels, it's entirely justifiable. If the workers' revolution here is ever to be Bible, and we become the rightful owners of the shipyard. So it's a one-day stoppage, or an overtake ban, or a work to rule for the five till the means of production are safely in our hands and we become the rightful owners of the shipyard. I'm not saying it won't be hard if the boss answers me cards when they try to close us down like other shipyards. And if industrial action only helps the competition, as I've heard the bosses bleating from my usual position, and I stand accused of anarchy, disrupted and suggested. Well, you'll never knock us down, you reactionary clowns. Well, it's time for occupation of the shipyard. I could give you all an aspirin while you're coughing up your lungs. But it's all you'll ever get here in this shipyard. take a drink or two. You could ask me when it started, but I haven't got a clue. I'm never sad or miserable, I'm never ever blue. And I'll still be up tomorrow for the shipyards. I drink myself into a stupor and I wake up with two heats. And then the missus starts complaining about all me drunken deeds. Like when I got the train to Sunderland, but found myself in Leeds. And I had to get up early for the shipyards. I once gave up the drinking. Was it 1963? But it seems as if sobriety was not the thing for me. It was the worst three hours I ever hoped to say. sets sail and the tale gets told, and the only life I've known is in the shipyard. we'll do if the yard gets sold. The only life we've ever known is in the shipyard. En dat is te vinden op het meest recente album van onze goede vriend Sting, de... Eh, Last Ship is de titel van die cd. En dat is ook de titel van een musical. Een musical die eind van dit jaar op Broadway in première gaat. En het verhaal dat gaat over een scheepswerf in het noorden van Engeland. Het noord ehm, oosten van Engeland. Zo'n beetje tegen de Schotse grens aan. En die scheepswerf is uh, genoemd te gaan sluiten. Waar hebben we dat eerder meegemaakt, dat soort uh, sluitingen? Maar goed, dat verhaal dus dat komt eh, allemaal aan de orde in de musical die Sting heeft geschreven, The Last Ship. En een liedje eruit, wat ik jullie horen, dat was dan het uh, Keltisch klinkende Shipyard. Sting dus eh, met mooie muziek op dat album dat net van hem is verschenen. Drie minuten voor half zes hier bij de nacht ging het anders de vader op Radio 1. Tijd voor drie chansons op een rijtje hoor. Dadelijk echt een, eh, een klassieker uh, daar wat gaat op het gebied van chansons. Georges Brassin. Dat wordt voorafgegaan door Africando met de medewerking van Shubu. En dat is een jongen die Shubu die af, is afkomstig uit Haiti. Africando, dat is een gezelschap dat opereert vanuit New York met allemaal Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse muzikanten. Kortom, een heleboel salsa in diverse verschillende talen. En Choubou die verzorgt dan een liedje in de Franse taal. Salsa dus, in de Franse taal gezongen. Maar eerst een eh, andere klassieker daar waar het gaat om een hitparade succes. Hier is Marie Laforêt. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. joli sentiments ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nous. chanson mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle là qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Georges Brassin, auprès de Mon Arbre. Dat zong hij in 1956 opgenomen. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat hij uh, zanger zou worden. Hij werkte liever in de schaduw, maar werd door chansonnière Patachou... min of meer gedwongen om toch maar eens een keer een optreden te gaan doen. En nou ja, toen hij dat optreden gedaan had, toen was de bekendheid daar en de beroemdheid voor het leven, zo kan je dat dan stellen. Georges Brassens auprès de Mon Arbre, dat werd voorafgegaan door Africando, wat ik al zei, een gezelschap eh, dat opereert vanuit eh, New York en bestaat uit eh, een hoop artiesten uit de Latijns-Amerikaanse muziekwereld en Afrikanen zitten daar ook tussen. En die hebben een, ja, een soort van verzamelalbum uitgebracht. Uh, geen greatest hits, maar die artiesten samen dan. Eh, met in dit geval de medewerking van Shubu, afkomstig uit Haiti. En vacances, de titel van het nummer dat je hoorde. En uit de jaren 60 hoorde je Marie Laforêt. Marie Laforêt met het nummer eh, La Tendresse. Waarover spraken zij? Alexander Pechtold en Jeroen Dijsselbloem en Mark Rutte. Daarover hoorden je dadelijk meer over eh, ruim 20 minuten... in het Radio 1 Journaal. En het Radio 1 Journaal verder natuurlijk ook nog aandacht voor eh, de toestand in de Verenigde Staten in verband met eh, Obamacare. Het Radio 1 Journaal over 20 minuten dus hier op deze zender Radio 1 met Lara Renze en Marcel Oosten. Radio 1, waar het al onderhand eh, goed ochtend begint te worden. Kwart voor zes inmiddels al. No Doubt, Don't Speak, de titel van het nummer dat je hoorde... en de zangeres Gwen Stefani. Vandaag een gelukkige dag, want zij wordt 44 jaar. 62 jaar, wat is de verjaardag eh, en het aantal jaren dat Cap Mo op zijn... Uh, oh nou, <laughs> zijn palamares heeft staan, zo zou ik het wel zeggen... Een eigen opname. Ik heb Kipmo uit Denkenenk. Hello my friend, it's been a while. All our old clothes are back in style. We went our separate ways. Only the lesson we failed to learn. We didn't understand the truth. We were blinded by the eyes of you. But time kept on moving, and the change has come. And you think that I don't know where you're coming from. Well, I feel just like you, and I cry just like you. But I heal just like you. under my skin, I'm just like. gave your love and your innocence. And they took away your confidence. You're not those women, and I'm not those men. Put your arms around me, cause I am your. Cause I feel just like you and I cry just like you. But I heal just like you under my skin. I'm just like you and everybody else. When I get hurt, I cry for hell. And I've got secrets God only knows. And God knows the feel, oh yeah. Just like you in a cry, just like you. But I heal, just like you. And I break down, just like you. And I feel just like you will cry. Oh, just like you. And I'm weak, just like you. And under my skin, I'm just like you. Oh, yeah. Mooi gedaan. Hij speelde gitaar en hij uh, had onder zijn voet een plankje. En daarmee eh, bepaalde hij dan het ritme destijds... toen hij dat optreden deed bij Denk en Henk op 3FM 29 april 1997. Capmo, hij wordt dus vandaag 62 jaar. En je hoort hem hier met eh, Just Like You uit ons eigen historisch archief. De zevende, maandag, dan is het zover. Dan staan ze hier in Amsterdam, Ziggo Dome voor de reunietour. En daarmee toeren ze door e- Europa. Fleetwood Mac en Lindsay Buckingham, dat is de man die vandaag jarig wordt. Hij wordt 64. Nou in the night so still. Oh, how your kingdom in that Fleetwood Mac met hier een belangrijke rol voor Lindsay Buckingham... die vandaag 64 jaar wordt. Het nummer dat ik je heb laten horen is te vinden op Del P. Tango in the Night. Fleetwood Mac, Big Love. En wat ik al zei, aanstaande maandag dan gaan ze optreden in Ziggo Dome. Amsterdam twee dagen later. Dan hebben we het over woensdag. Dan staan ze in het Sportpaleis in Antwerpen. En dan gaan ze verder door Europa Touren. En 26 oktober komen ze terug naar Amsterdam... voor alsnog een tweede concert. Fleetwood Mac. En ook zij komt naar Nederland. Onderhand 67 jaar oud, bijna 67 jaar oud. Maar ook zij maakt een tour in verband met, een, eh, met het feit dat ze 50 jaar in het vak zit. En de maart gaat ze een optreden geven in Carré. Marian Faithful. is falling from grace. love. you have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. Then forget about falling from grace. Don't look at me like that. I never said a word. Don't ask me where I've been. I'll pretend I never heard. Don't put it in the paper. Please don't. I never said I will, I never said I won't. Falling from grace, falling from grace. Lord, you have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. Then forget about falling from grace. don't pity me. I never felt like this before. Please tell me you believe me, please say I'll get along without you anyway. Falling from grace, falling from grace. Lord, you have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. Then forget about falling from grace. it. I'm lying low. Don't tell me who it is. I never said so. Put yourself in my place, please try. I never told the truth. I never told a lie. Falling from grace, falling from grace. Love, you have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. You have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. Then forget about falling from grace. Falling from grace. Falling from grace. Falling from grace. Falling from grace. voor de goede orde. Dat concert van Marian Faithful dat vindt plaats op 23 eh, november. Dus eh, vrij snel al. En eh, morgenochtend om 10 uur dan kan je gaan inloggen op de website van Carré. Want dan begint de kaartverkoop. De kick. de maatschappijen en aan iedereen het land. Je haar is te lang en je ogen staan blauw en je rookt veel te veel. Als ze kijken zo nauw en weet je veel, je krijgt een meisje, belooft haar eeuwige trouw. Ze komt mee thuis, je ze voor en dan ga je weer gauw. Want er is iemand die echt iets om je geeft, je staat alleen. In een wereld die voor zichzelf leeft, ze zeggen, doe het als een ander. En loop in het gareel, doe je dat niet, weet je wel weten, krijg je het mes op de keel. Je vakantie met 25 euro in je zak. Je betaalt je staargeld voor je tent, dan ben je blut. Totaal wat zak, je eet van vreemden of van vrienden mee. Je scharrelt bij elkaar en als het zouden merken, nou dan ben je toch nog met een paar. Maar de strijd om zelf huis verlies je, omdat men dat volstrekt niet duldt. Je bent uiteindelijk zelf de dupe, maar ja, paard heeft alles zelf, want er is iemand. je brood, breng die gasten niet in huis. met scheld je uit voor asociale schot en meer van dat gespuis. En in onze tijd, dat komt er altijd aan te pas. Toen was je jeugd lang niet zo slecht en dan grijp je naar je jas. En je denkt erover na, is het werkelijk zo gesteld? En wat dan nog, maar als je het huis uit moet, waar haal je dan je geld? Want er is De Kick. En ook de Kick heeft een aandeel in die feestelijke uitzending van Spijkers met Koppen aanstaande zaterdag op Radio T. Vanwege het 25-jarig bestaan van het programma. Dit was de Nacht in Anders. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen tot volgende week. Een speciale aflevering van de Nacht ging anders. Want Edith Piaf staat dan centraal... vanwege het feit dat het dan 50 jaar geleden is dat ze kwam te overlijden. En zo dadelijk het Radio 1-journaal. Lara Rens en Marcel Oosten. De groetjes.